van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu boven de 40.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 35.000 doden geteld. In Syrië zijn het er zeker 5800. Precieze aantallen zijn lastig vast te stellen uit het land. De reddingsoperaties worden voor het grootste deel beëindigd. De kans dat er onder het puin nog levenden worden gevonden... is volgens de hulporganisaties nihil. Toch werden gisteren in Turkije nog zeker zeven mensen levend uit het puin gered. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro keert in maart terug naar Brazilië. Dat zegt hij in een interview met de Wall Street Journal. Het is het eerste interview met de oud-president sinds zijn vertrek naar Florida. Daarna bleef het lange tijd stil. Bolsonaro keert naar eigen zeggen terug om oppositie te voeren. Ook gaat hij zich verdedigen tegen enkele aanklachten die tegen hem lopen. In zijn thuisland wordt hij verdacht van het aanzetten tot de protesten van afgelopen maand. Voor de zuidkust van Engeland is afgelopen avond een vissersboot gezonken. De Britse kustwacht kreeg iets voor zeven uur een noodmelding van een boot die op een rots was gevaren. De kotter voer onder Belgische vlag en had vier bemanningsleden uit Urk aan boord. De boot zonk kort na de aanvaring. De vier Urker vissers zijn gered en ongedeerd naar een Engelse haven gebracht. Drenthe, Overijssel en Friesland vinden dat hun provincies niet geschikt zijn voor de wolf. In een brief aan minister Van der Wal schrijven de provincies dat er in hun gebieden niet genoeg bos is voor het dier. Ook zouden er te weinig prooidieren zijn voor de wolf. De provincies willen dat de beschermde status van de wolf wordt aangepast. Hij mag nu namelijk niet worden verstoord, gedood of verjaagd. Het weer, hier en daar is het vannacht mistig. Later klaart het op. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In de ochtend eerst flink wat zon, later vanuit het westen wat bewolking.